Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De dode man die bovenop een kerk werd gevonden is misschien een koperdief. Afgelopen nacht werd een man van 33 doodgevonden op een kerk in Leeuwarden. De politie denkt na over het scenario dat de man een koperdief was en neemt dat mee in het onderzoek. De dode man is waarschijnlijk zelf op het dak geklommen via een steiger die tegen de kerk stond. Hoe hij om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De politie gaat uit van een ongeluk. Hij kan bijvoorbeeld zijn uitgegleden of gevallen. hier hoor je de Bell of Hope in New York. Die werd geluid tijdens de herdenking van 9-11 vandaag. De aanslagen in New York zijn precies 21 jaar geleden. Vliegtuigen vlogen het World Trade Center en het Pentagon in... en bijna 3000 mensen kwamen om. Er was een herdenkingsdienst in New York en president Biden legde een krans voor de slachtoffers. De Amerikaanse universiteit Princeton wordt gratis voor studenten uit gezinnen waar niet zoveel wordt verdiend. Ouders die minder dan 100.000 dollar per jaar verdienen, hoeven geen collegegeld te betalen. De universiteit wil zo meer verschillende mensen binnenhalen. Princeton is een van de bekendste universiteiten van de VS, onder andere Michelle Obama studeerde er. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Italië gewonnen. Zijn elfde overwinning dit seizoen. Vanwege een gridstraf startte hij op plek 7. Maar na 12 ronden reed hij vooraan en wist hij de rest van de race Ferrari-rijder Leclerc voor te blijven. Op het circuit van Monza deed nog een Nederlander mee. Nick de Vries maakte bij het team van Williams zijn Grand Prix debuut als vervanger van Alexander Elban. En de Vries eindigde als negende en pakte zo twee WK-punten. Het weer. Veel zon, maar vanmiddag zijn er ook wat wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en ongeveer 22 graden. Morgen ook zonnig en een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N307 van Enkhuizen naar Lelystad staat vierde voor Lelystad 3 kilometer met een kwartier vertraging.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 pocket. It takes every kind of people We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go walk Who killing them in the UK?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 Ik ben weer terug bij het begin. Mensen zeggen dat het komt zo goed. Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een traan achter mijn lach. Nee, dat dat je niet gedacht. Want ik hoef er niet over te praten mijn gevoel gaan slapen. Dus vanuit mijn hart hier op papier. Het is de enige manier. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. refuge. Uh, uh, Criswell, little bass sitting up here on the bass.